Een van de grootste uitdagingen in Kabul is op het vliegveld komen, zegt verslaggever Lex Runderkamp. En het enige waar ze zich wat ze zich afvragen is, hoe komen wij op een veilige manier vanuit onze onderduik, onze hotels, onze huizen, naar dat vliegveld om op uitnodiging van Nederland daar naartoe te gaan. Dat is iets wat Nederland nog echt heel goed zou kunnen gaan organiseren. Andere landen laten evacuees ophalen door militairen... die ze dan op het vliegveld afleveren. Studenten en scholieren kunnen zich nog voor het begin van het collegejaar... zonder afspraak laten testen en prikken op hun universiteit of school. De GGD heeft daarover afspraken gemaakt met onderwijsinstellingen en gemeenten. De pop-up locaties komen op middelbare scholen, mbo- en hbo-opleidingen en universiteiten. Er worden veiligheidsmaatregelen genomen in de studentenflat in Amsterdam... die afgelopen nacht in brand werd gestoken. Vanavond komen er al extra beveiligers en worden brandwachten ingezet. Al komen er binnenkort camera's te hangen. De politie denkt dat de brand is aangestoken... en dat het te maken kan hebben met regenboogvlaggen die daar hangen. Als je zin hebt in een blokje om dit weekend, loop eens over de hei. Deze dagen is hij op zijn paars. vertelt de boswachter van de Gooise Heide. Dit is gewoon een, super mooie plant en, en een bikkel van een plant. Eh, want eh, de zaden die hier vanaf komen, die, eh, die zijn 100 jaar zo'n beetje kiemkrachtig. En dat, dat maakt hem echt wel tot een survivor. Hij kan gewoon heel veel hebben. Maar de natte zomer nu vindt het plantje ook fijn. Dat merken ze in veel heidegebieden. Door de regen bloeien de heideplanten pimpelpaars. En dan nog het weer.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 Oh jawel, aanbeland bij tweede uur. Zie het op jouw ZFM Zandvoort. Zie het. Menu. nu DJ KK in the house. Make some noise. quiero, entonces dame lo que quiero. Si tú sabes lo que quiero, entonces dame lo que quiero. Si tú sabes lo que quiero, entonces dame lo que quiero. Si tú sabes lo que quiero, entonces dame lo que quiero. Si tú sabes lo que quiero, entonces dame lo que quiero. Si tú sabes lo just feels tight.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 Should've told me your love was gone. Never thought that you'd do me wrong. Boy, I thought our love was strong. strong, strong, strong. So love is crazy. Does she let you with the finer things? Does she make you wanna scream her name?